is de Jong met het NOS-journaal. Het tribunaal in Den Haag heeft een Nederlandse rechter aangewezen voor de zaak Radko Mladic. Het is Alfons Ori. Hij leidt de zaak samen met een Duitse en een Zuid-Afrikaanse rechter. Eerder was Ori een tijdje rechter in het proces tegen Karadzic. Die wilde van hem af omdat Ori partijdig zou zijn. Gisteren besloot een Servische rechtbank dat Mladic aan het Joegoslavië-tribunaal mag worden uitgeleverd. Mladic zit nog vast in Servië. Volgens persbureau EP kreeg hij op zijn verzoek in de gevangenis aardbeiding en en romans van Tolstoy. De astronauten van het ruimteveer Endeavour hebben de laatste ruimtewandeling gemaakt vanuit een space shuttle. In een ruim zeven uur durende ruimtewandeling hebben ze voorlopig de laatste hand gelegd aan de bouw van het internationale ruimtestation ISS. Het was de vierde en laatste ruimtewandeling van deze missie van de Endeavour, die na deze vlucht niet meer de ruimte in zal gaan. In juli is er nog één vlucht van een space shuttle, dan gaat de Atlantis naar het ISS. De Russen zijn dan de enigen die nog op en neer kunnen vliegen naar het ruimtestation. Die zijn van plan om nog één module aan het ISS ISS toe te voegen. Het ruimtestation kan nog zeker 10 jaar mee. Op Ibiza zijn vanwege een bosbrand honderden bewoners en toeristen geëvacueerd. De brand woedt over een breedte van zo'n 6 kilometer. Hij ontstond woensdag door een ongelukje bij een imker. Toen die een korf uitrookte sloeg er een vonk over. De twee werken van Hollandse meesters die in Leerdam uit een museum zijn gestolen werden in 1988 ook al eens ontvreemd. Drie jaar later kwamen de 17e eeuwse schilderijen terug in het museum nadat er een onbekend bedrag was betaald. Het gaat om schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruisdaal. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 graden aan zee tot 6 in het binnenland. In de loop van de ochtend toenemende bewolking met later in het noorden wat regen.